Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zeker tot 3 uur vanmiddag vertrekken er veel minder vluchten vanaf Schiphol vanwege storm Poli. Het KNMI heeft voor een groot deel van het land code oranje afgegeven. Door de harde windstoten kan het ook op de weg gevaarlijk zijn, waarschuwt het Weerinstituut. Veel automobilisten hadden daar al rekening mee gehouden, vertellen ze aan Hart van Nederland. Als ik ga, ga ik op de fiets. Het is veiliger op de fiets als met de auto. Ik vermijd het meestal gewoon. Ik probeer om me heen te plannen. Als, het, als ik dat weet dat dat gaat gebeuren, ga ik gewoon inrijden. Halverwege de middag neemt de wind in kracht af. In Zuid-Holland gebeurt dat aan het eind van de ochtend al. Israëlische militairen zijn weer weggegaan uit een vluchtelingenkamp in Jenin. De afgelopen dagen waren ze in Palestijns gebied omdat daar terroristen zouden zitten. Deze journalist vanuit Israël legt het uit. Ze blijven alert en als er iets eh, eh, gebeurt gaan ze weer naar binnen. Ze zijn in het nabijgelegen Nablus zijn ze afgelopen nacht ook binnengevallen. Al is die operatie een stuk kleiner dan de afgelopen 48 uur in, eh, in Jenin. Bij de acties zouden 13 mensen zijn omgekomen. Ook zijn er volgens Palestijnen tientallen gewonden. Er is een groot tekort aan artsen buiten het ziekenhuis, schrijft de Volkskrant. De opleidingen voor specialisten in het ziekenhuis stromen elk jaar vol. Maar voor doktersopleidingen daarbuiten is een stuk minder animo. Daardoor dreigt onder andere een tekort aan huisartsen. Dat zegt de opleidingsorganisatie voor artsen buiten het ziekenhuis. En afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag die ooit gemeten is. Dat zeggen Amerikaanse deskundigen. Het was maandag gemiddeld net iets meer dan 17 graden. Op de Amerikaanse tv bespraken ze de oorzaken van die hoge temperatuur. Researchers think the heat is due to a combination of climate change and the El nino phenomenon. Ja, wetenschappers zeggen dus dat het ligt aan klimaatverandering en natuurfenomeen El Niño. Dat zorgt voor de opwarming van het bovenste deel van het zeewater langs de Evenaar. En dat heeft effecten voor het weer in grote delen van de wereld. Nou, het weer dan nog. Vooral aan de kust en in het noorden vanochtend harde wind en veel regen. Daar geldt dus code oranje. Vanmiddag dan trekt de storm het land uit en zijn er opklaringen. Het wordt 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet. Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen Akersloot en Beverwijk Oost.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 Leave here with no regrets, knowing we gave our all. Oh, I cannot pretend that this won't break our hearts, but we will got damaged, but the joy was worth the pain. Whoa, love's a Be. Zandvoort en de regio.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 Nederland is een miljardenproject van de FIFA misgelopen omdat banken de witwasrisico's te groot vonden. Wereldvoetbalbond wilde in Amsterdam een kantoor vestigen... om de miljarden euro's voor voetbaltransfers te controleren. Maar banken durfden dat niet aan. En het wereldhitterecord is gebroken. Afgelopen maandag was mondiaal de warmste dag ooit gemeten, zeggen Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17 graden. Het weer, nu wind en regen in de middag. Rustiger met af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19.